door de hoge werkdruk en zijn vergaande acties daarom gerechtvaardigd. Bij de demonstratie worden veel mensen verwacht... en volgens de krant wil de Amsterdamse burgemeester Halsema daarom juist... dat de ME op volle sterkte aanwezig is... om te voorkomen dat het protest uit de hand loopt. Het aantal zaken waarin minderjarigen worden verdacht van moord of een poging daartoe... is dit jaar ruim 2,5 keer zo hoog als een jaar geleden. Dat meldt het AD dat de cijfers heeft opgevraagd bij het Openbaar Ministerie. OM-topman Gerrit van der Burg zegt in een interview met de krant bezorgd te zijn over de toename. Volgens de topman kan de kruimeldief van vandaag morgen iemand liquideren. Corona-sneltesten lijken minder betrouwbaar te zijn bij de Omicron-variant dan bij eerdere varianten. Dat zegt de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA na onderzoek. Volgens de FDA kunnen sneltesten de Omicron-variant wel detecteren... maar zijn de testen er mogelijk minder gevoelig voor is de kans op een vals negatieve uitslag daardoor groter. Als iemand negatief test met de sneltest, maar wel coronasymptomen heeft... of in de buurt is geweest bij iemand met covid... adviseert de FDA om ook een PCR-test te laten doen. In een asielzoekerscentrum in Sneek heeft brand gewoed. Daarbij is een woonunit waarin meerdere mensen wonen uitgebrand. De politie heeft een man aangehouden op verdenking van brandstichting. Vijf mensen zijn gewond geraakt. Twee van hen hadden snijwonden veroorzaakt door glasscherven. De andere drie hebben rook ingeademd en zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het wordt een grijze, regenachtige dag bij 8 tot 13 graden. Ook morgen blijft het bewolkt met kans op wat regen, maar het wordt wel een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De N201 van Zandvoort naar Uithoren is dicht bij Hoofddorp. er ligt al de hele middag olie op de weg. Het asfalt moet daar worden gerepareerd.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 De mobiele eenheid wil komende zondag staken tijdens een coronaprotest in Amsterdam... waarbij veel mensen worden verwacht. Dat meldt de Telegraaf. Corona-sneltesten lijken minder betrouwbaar te zijn bij de Omicron-variant... dan bij eerdere varianten. Dat zegt de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA na onderzoek. En het aantal zaken waarin minderjarigen worden verdacht van moord of een poging daartoe... is dit jaar ruim 2,5 keer zo hoog als een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie die het AD heeft opgevraagd. Het weer. Het wordt een grijze, regenachtige dag bij 8 tot 13 graden. Ook morgen blijft het bewolkt met kans op wat regen, maar het wordt wel een paar graden warmer dan vandaag. Ik wil kerst met jullie vieren, bomen gaan versieren vieren. Kerstmis is voor iedereen. Laat die kerst nu maar beginnen. Lekker samen zingen. Kerstmis vieren wij niet alleen. Yeah. Op de arm slimme Desiree Met z'n tweeën naar beneden met een appel Kaas is een veen, ja iedereen mag mee Ook al zijn we met z'n tienen spelen samen die games Ah, rockstars, ben je niet meer alleen Van de kerststol ook nog een En van die blauwe ballen heb ik ook nog wel twee.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 Sta op, draai, schijf, let op wat ik groot. Sta op en kijk mij, want ik sta voor hoop. En dat is zo kerst, weet nooit hoe het loopt. De taart de kerst, ik weet waar ik koop. René en de dien, de boel wordt gesloopt.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 The glad, glad news. Oh, what a Christmas. To have the blues. My baby's gone. I have no friends. kiss me greetings once again. Choirs will be singing Silent Night or Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas.